Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Nederlandse bedrijven worden steeds vaker slachtoffer van ransomware. Dat zijn computervirussen die alle bestanden op een computer vergrendelen... en pas weer vrijgeven als het slachtoffer losgeld betaalt. De afgelopen jaren waren vooral consumenten hier slachtoffer van... maar de criminelen achter dit soort software richten zich steeds meer op bedrijven... Met name het midden- en kleinbedrijf loopt risico om slachtoffer te worden... omdat daar de beveiliging vaak minder goed is geregeld dan bij grote bedrijven. En MKB-bedrijven lopen een groter risico om failliet te gaan... als ze niet meer bij hun gegevens kunnen. Argentinië krijgt een nieuwe president. De huidige president Macri heeft een verkiezingsnederlaag toegegeven. Hij feliciteerde de nieuwe president, de linkse populist Alberto Fernandez... die zo'n 48 van de stemmen haalde... Fernandes wil een meer linkse koers inslaan. Zo wil hij bijvoorbeeld de lonen verhogen en meer geld steken in sociale projecten. Critici vragen zich af hoe hij dat wil betalen. Argentinië zit in een diepe financiële crisis en heeft een gigantische schuld bij het Internationaal Monetair Fonds. De bioscoop in Groningen, waar zaterdag twee mensen werden gedood... blijft ook de komende twee dagen nog dicht. Het politieonderzoek in het pand is nog niet klaar. Zaterdagochtend werden in de bioscoop de lichamen gevonden van een man en een vrouw uit Slochteren... die daar allebei als schoonmaker werkten. Gisterochtend werd de enige verdachte gearresteerd. De voetballers van Oranje onder de 17 zijn teleurstellend begonnen aan het WK in Brazilië. De ploeg ging met 3-0 onderuit tegen Japan. Nederland is regerend Europees kampioen onder de 17... en wordt gezien als een van de kanshebbers op dit WK...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 never to come back. Opening.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 ハハハハ。 het ritme van de herfst. zfmzandvoort.nl